Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet maakt maandag op de persconferentie definitief geen versoepelingen van de coronamaatregelen bekend. Deskundigen hebben de meest betrokken ministers vandaag in het Katshuis duidelijk gemaakt dat de besmettingscijfers daarvoor nog te slecht zijn, zeggen ingewijden. Wel gaat het kabinet voorbereidingen treffen om over drie weken de samenleving meer lucht te geven. Als de cijfers dan de goede kant op gaan, dan kunnen de terrassen open en kan er ook weer fysiek onderwijs worden gegeven op de hbo's en universiteiten. En ook het winkel winkelen wordt dan mogelijk uitgebreid. Het maximale aantal klanten wordt dan berekend aan de hand van het aantal vierkante meters. Het kabinet gaat verder kijken naar mogelijkheden om mensen meer vrijheden te geven... als ze een vaccinatiebewijs hebben of een sneltest hebben gedaan. De avondklok blijft gelden tot 30 maart. Eerder was al afgesproken dat de politie tijdens de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart geen boete zal uitdelen als iemand kan aantonen dat hij vanwege het uitbrengen van zijn stem of het werken in een stembureau nog na 9 uur van avonds buiten is. In de Ziggo Dome in Amsterdam gaan al enige uren ruim 1300 mensen los tijdens een dance-event. Het is een proefevenement om te zien wat de gevolgen zijn ten tijde van de coronapandemie. De bezoekers zijn onderverdeeld in groepen van 250 personen, elk met eigen regels. Zo moeten sommige bezoekers een mondmasker op en worden anderen juist aangemoedigd om zoveel mogelijk te juichen. Op het programma staan optredens van onder andere de DJ's Sam Veld en Sunnery James en Ryan Marciano. In de Eredivisie heeft Feyenoord voor het eerst in vier duels weer eens gewonnen. In de Kuip werd VVV overtuigend verslagen met 6-0. Torenstra was de meest succesvolle Feyenoorder. Hij maakte twee doelpunten. En nog het weer. Vanavond en vannacht komen brede opklaringen voor en er kan verspreid mist ontstaan. Het wordt iets minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen meer bewolking, ook wat zon en opnieuw in het noorden kans op een bui. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 是不是？ truth is whatever you decide. Some people will believe it, and some will read in between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. Sit on my life, want my heart to be breaking, breaking. No, I'm happy and you hate it, hate it. Oh, and I'm not asking you to let it go, but you telling. So I'll be telling my clear ZFM.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 So let's ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM monster, hold her tight. He sees it right, makes it out of sight. And everything's good in the world tonight. When smoking sings, I feel violent. When smoking sings, I forget everything, yeah. As she's packing her things, as she's spreading her wings smashing the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

the perfect day You made me forget myself I thought I was someone else Someone good, yeah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 But I'll admit that I was glad it was over.